uur. Dit is door Megens met het NOS-journaal. List Dündar is op het vliegveld van Istanbul tegengehouden toen ze naar Berlijn wilde vliegen. Haar man was tot voor kort hoofdredacteur van een kritische krant... en verblijft op een geheime locatie in Europa... van waar hij twitterde dat zijn vrouw nu wordt gegijzeld. paspoort van zijn vrouw zou zijn afgenomen in het kader van de noodverordening... die na de koepoging in Turkije is ingesteld. Dundar en een collega van zijn krant werden in mei schuldig bevonden aan het openbaar maken van geheime documenten, waaruit zou blijken dat Turkije wapens heeft geleverd aan islamitische groeperingen in Syrië. Dat werd gezien als hoogverraad. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar en tien maanden cel, maar werd vrijgelaten in afwachting van het hoge beroep. Zo'n 35.000 wandelaars hebben vandaag meegedaan aan de 70ste Airborne Wandeltocht in Oosterbeek. Die is in het leven geroepen om de slag om Arnhem te herdenken. De wandeltocht is een eerbetoon aan de 1700 Britse en Poolse militairen die tijdens die slag het leven lieten en in Oosterbeek zijn begraven. Vanwege het jubileum waren er vandaag vijf Britse oorlogsveteranen bij. Johnny Hogeland stopt na dit seizoen als profrenner. Hogeland werd drie jaar geleden Nederlands kampioen wielrennen op de weg. Dat niveau haalde hij niet meer en daarom is het tijd om er een punt achter te zetten, zei hij. In de Ronde van Frankrijk van 2011 werd Hogeland door een televisieauto in het prikkeldraad gereden. Na de rit stond hij in tranen op het podium om de bolletjestrui in ontvangst te nemen. Met 33 hechtingen reed hij de Tour uit. Hogerland blijft wel betrokken bij zijn huidige ploeg Roompot. Robert Geesink heeft de koninginrit in de Vuelta gewonnen. In de slotklim van de 14e etappe op de Obisk van de buitencategorie sprong hij weg bij zijn medevluchters Kevin Elisonde en Jegor Silin. Het is de eerste ritzege van Geesink in een grote ronde. Het weer nog vanavond en vannacht buien geregen.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 Ellie Golding was dat met eh, Still Falling For You. Hey, we gaan door met de nummer 20. En daarna zal ik even een kleine resume meegeven van de helft van de lijst... wat we wel en niet hebben gedraaid. Dit is Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities. vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. een eh, klein overzicht eh, verschuldigd van de platen die we wel en niet hebben gehad. En het is een hele lijst, dus eh, pak even pen en papier erbij, dan kan je het allemaal even meeschrijven. Op 40 staat deze week Dua Lipa met Be The One. Op 39 Jonas Blue samen met JP Cooper met Perfect Stranger. Op nummer 38 Mega Trainer met No. En op nummer 37 Hayley Steinfeld met uh, Rock Bottom. Op nummer 36 is nieuw binnengekomen Dotan met uh, eh, Shadowwind. En op 35 staat Martin Garrick met In the Name of Love. 34 dan Passenger, Anywhere. Op 33 DNC met de tandenborstel. En op 32 Walking on Cars met eh, Speeding Cars. hey, en even tussendoor. Op 31 eh, Willy William met Ego. Op nummer 30 staat uh, Time Flies Once in a While. Op nummer 29 Tough Low met Cool Girl. En op 28 Lucas Graham met Mama Said. Nummer 27 is uh, blijven zitten in zijn 11e week. En dat is Meu met Final Song. 26 dan Zak Noël met Salvi met Trumpets. En Sean Mendes met Treat You Better op 25. Op 24 vinden we deze week Charlie Poet met One Call Away. En op 23 Ganesha met Olivia Bryan met I Hate You, I Love You. De laatste nieuwe binnenkomer staat op 22 eh, en daarmee zijn we dit uur begonnen. Ellie Golding is dat met Still Falling For You. De nummer 21 dan Dua Lipa, Harder Than Hell. De nummer 20 Red Hot Chili Peppers met Dark Necessities blijven zitten in eh, de 16e week.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 We zijn bijna aangekomen aan de top 10 van deze week. Ik zal hem niet helemaal compleet gaan rijden, maar eerst... inderdaad eh, Nederlands top 40 wordt op eh, dit moment eh, gepresenteerd. en wij gaan hem even volgende vogelvlucht een beetje doornemen. Op nummer 40 vinden we daar vakantie van Leeuw Kleine. Nieuw binnengekomen op 38 in de Nederlandse top 40 is Last Frequencies met Beautiful Life. Ellie Golding is ook nieuw binnengekomen in de Nederlandse top 40 met Still Falling For You. even kijken, wie is nog meer nieuw binnen? Ah, weet niet. Nou, dan doen we even de nummer 22. Kent Jones met Don't Mind. Ali B samen met Brace en uh, Kenny B. Let's go op 21. Eh, Cheap Thrills van, eh, van Sia op nummer 18. En Mike Perry met die Ocean vinden we dan op een 15e plaats. Nou, de top 10 van de Nederlandse top 40 ziet eruit als volgt. Calvin Harris op 10 met This Is What You Came For. De Smokers met Closer op nummer 9. En op nummer 8 staat Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. De nummer 7 is in handen van Martin Garrix in The Name of Love. En Shawn Mendes met Treat You Better staat op 6. Eh, op nummer 5 staat Dior met Bailar. En op nummer 4 Sam Veld met Summer On You. Op nummer 3 staat uh, Jonas Blue met Perfect Strangers. En nummer 2 DJ Snake. Samen met eh, Jonas, zijn persoonlijke favoriet, Let Me, eh, Justin Bieber. Let Me Love You.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 Kanks versus uh, Cooking on Three Burners. En wij gaan door met de nummer 7. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at Eh, deze week. Calvin Harris samen met eh, Rihanna, This Is What You Came For. De nummer die gala slaan we even over met eh, Give Me Your Love. De nummer 5 ook, Mike Perry is dat. Met Shy Martin, met The Ocean. En wij gaan luisteren naar de nummer 4 van deze week. En dat is uh, Tuyamo met Drop Dead Low. van eh, deze week. Drop Dead Love. Heeft we zijn toegekomen aan de top 3 van eh, deze week. Maar eerst gaan we luisteren naar hoe die er vorige week uitzag. Nummer 3. betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was het op 3 van uh, vorige week.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 Net zoals dat eh, volgens mij ook alle scholen weer zijn begonnen en de studies en dat soort ongein. Nou ja, dat eh, hoort er een beetje bij. Hè. De vakanties eh, zijn voorbij. Zit je nou nog eh, lekker in het buitenland? Ben je nou gewoon nog steeds op vakantie? Hè? Zit je toevallig te luisteren via de livestream? Godverdomme, ik ben jaloers. Hey, weet je wat ik net aan zit te denken? We hebben geen eens wat te pakken. Ze zijn nou weer met Justin Bieber aan de hand gedaan? Ah, maakt niet uit. Ik ga hem helemaal goed maken. Volgende week voor je. Tussen 3 en 5 uh, eh, zijn we dan gewoon weer. En dan zal ik waarschijnlijk wel een uh, what the fuck is er eh, nou weer met eh, Justin Bieber aan de hand zijn doen voor je. Hey, snel door met de nummer 2. Dat is bij Larren van Dior samen met Elvis Crespo. despacito mami, yo sé que te va a encantar, mueve dale, kiest uit de eh, zomerse platen. Zoals ik al zei, eh, weg met die zomer. Elvis Crespo samen met uh, Dior zit met de bijlage de nummer 2 van deze week. Nummer 2 is blijven zitten. Elf weken lang staan ze alweer in de lijst der lijsten. we gaan rustig aan naar de nummer 1 toe van deze week. Ik ben benieuwd welke het is. Nou, ik weet het eigenlijk al. En als je goed eh, hebt eh, opgelet, eh. dan weet je het ook wel. Nummer 1 van deze week zat 13 weken lang in de lijst. En dan heb ik het over Alvaro Soler met Sofia.